Zijn advocaat zegt dat het niet zo gebeurd is. De zanger heeft wel seks gehad met een oud-Voice-kandidaat, maar dit kwam volgens hem van twee kanten. Eerst aangifte is simpelweg geen strafbaar feit, is geen verkrachting. Tweede aangifte eh, eh, is niet naar waarheid, is niet zo gebeurd. Ook tegen bandleider Jeroen Rietbergen is aangifte gedaan. Een van de regisseurs en Marco Borsato worden ook beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de Verenigde Staten is een vliegtuig na een uur vliegen in de lucht teruggekeerd naar Miami... omdat een passagier weigerde een mondkapje te dragen. Volgens de New York Times maakte deze persoon een bol stampij aan boord. Bij de landing stond de politie klaar. Het is niet duidelijk of de passagier is opgepakt. In Breda is een man van 28 opgepakt voor het betalen van bezorgmaaltijden met vals geld. De politie ging bij hem verhaal halen nadat twee restaurants dat hadden gemeld. De man sloeg tijdens een gesprek met agenten op de vlucht. Toen hij werd opgepakt bleek hij ook nog een celstraf van twee jaar open te hebben staan. En het worden drukke tijden voor fokstier Donald. Bedoeling is dat hij zoveel mogelijk vrouwtjes bevrucht in het Goois Natuurreservaat om te zorgen voor nageslacht. Nadat Donald eventjes in quarantaine had gezeten, zijn bloed moest worden gecheckt, bocht hij vanmiddag dan eindelijk de wijde wereld in, zag deze verslaggever van NA Nieuws. hier bij het hek staan? Ja, nou ja, als het aan mij dan eh, ja, ja, ja, daar gaat hij, daar gaat hij, ja, hoppeltje, ja, en die foto erachter als een echte, ja, als de weidegang lijkt het bijna. Ja, Foxtier Donald werd gedoneerd aan het Goois Natuurreservaat door een zieke Hilversummer. Toen de man hoorde dat hij ziek was, wilde hij iets goeds doen. Het weer komende nacht is het koud met kans op gladheid. Morgen bewolkt, soms een bui en een graad of 7.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 Your daddy was crying when he gave you away. Cause all those country songs I played, they didn't come with a 401k. But hey, I had you. You can make a six-pack on the carpet, taste like a million dollar bill. You can make a one-bedroom apartment feel like a house up on a hill. You can make my truck away, roll like a cleaned up Cadillac. Girl, looking at you, looking at me that way can make a man feel rich on minimum wage. always open. Give me a yacht parked out in the ocean. But all that keeping up with the Joneses, it just ain't my style. Just give me some lights strung out in the yard like a million dollar bill. You can make a one bedroom was Blake Shelton en Minimum Wage. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. Oftewel de Nashville Radio Show. Iedereen van harte welkom. En we hebben natuurlijk weer een hele bomvolle show. Het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat, de maand. Het is de digitale brievenbus. Kortom, er komt van alles en nog wat voorbij. En zoals gebruikelijk in de show, het tweede nummer is Bluegrass. Man en vrouw Kenny en Amanda Smith. Dit is Mountaintop. Top. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaart. single van Kenny en Amanda Smith en die heet Top. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus via info.nesforradio.nl kregen wij de nieuwste single, al wel de nieuwste single. Het gaat soms zo snel dat je het bijna niet meer kan bijhouden. In ieder geval een van de laatste singles van Will Carter opgestuurd. Hij komt uit Amerika, uit Texas en hij heeft al diverse nominaties op zijn naam staan in de Texas country muziek. En hoe dat klinkt, ja, daar ga je nu luisteren, eh, naar luisteren. Dit is How You Know. rings It's crazy, ain't it, looking back All the way from where we're at Glad I went and bought that drink single van Will Carter en die heet How You Know. En zoals gebruikelijk hebben wij op onze website van nashvilleradio.nl weer een poll staan om te stemmen voor de maandartiest. In dit geval maandartiesten van februari. Dit is er eentje, Sweethearts of the Rodeo en Midnight Girl in a Sunset Town. Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. to leave hier bij de National Radio Show en Turning Over New Leaves. Nieuwe muziek komt natuurlijk ook voorbij. Deze maand komt het nieuwe album van Marion T uit. En dat album gaat Through the Madness Volume 1 heten. Op dat album hoor je ook nummers met Morgan Stapleton en Lauren McKenna voorbij komen. Maar nu eerst de dames samen zelf op Madness. You're my North Star, you're my hideaway, you're my lighthouse shining in a hurricane. You're my best friend. my favorite thing Change my mind, change my heart, change my last name Ain't it something that we both got something worth fighting was dus een van de singles die je kunt vinden op het nieuwe album van Maddie T. En je hoorde net Madness. We gaan naar muziek van onze maandartiesten. Voor gaan we 1973. En van dit nummer zijn er zelfs Finse en IJslandse versies van andere artiesten te vinden. Hoe dat klinkt, ik heb geen idee. Ik heb ze niet kunnen vinden. Misschien ga je die ooit nog eens in de toekomst in de show voorbij horen komen. Maar nu dus eerst Buck Owens en Arms Full of Empty. Dit is de Nashville Maandartiest. Oh, you! so sick and tired. Sick of dirty clothes and dirty dishes. Tired of all this peace of mind that drives me up the walls. Tired of having arms full of empty. Oh, you took my car and took my money. was onze maandartiest Buck Owens en Arms Full of MT En verderop in dit uur hoor je natuurlijk nog een nummer van hem voorbij komen. En in de tweede uur ook nog twee nummers. Dus kortom, te veel om op te noemen. En ja, wat gaan we nu doen? We gaan naar Texas. Dat doen we met eh, muziek van Brie Bagwell. We blikken daar eh, mee terug naar 2018 van het album In My Defense Is It Feel Like Home.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 Dus counter uit Nederland van onze eigen Don Rosenbaum. We gaan nu naar 2010 voor een duet tussen Willie Nelson en Juice Newton. Dit is Funny How Time Slips Away. been a long, long time. How you doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, but it seems like it was only yesterday. She ain't had fun. How time just slips away. how's your new love? away Well, I gotta go now Newton en Funny How Time Slips Away. Nou, de tijd gaat hier nog lang niet voorbij, want we hebben nog veel op de playlist staan. Zoals de volgende digitale brievenbus-inzending weer via info.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Walt Wilkins en Tip Jar. Walt Wilkins is een Texaanse countryzanger en Tip Jar is een Nederlandse formatie. Samen hebben ze de handen ineengeslagen en een heel mooi duet gemaakt. Dit is I Will Find You. If the sky should open up rains for days and days It's flooding all around You get swept away I will pull you close In the middle of the storm I will hold you tight And keep you safe and warm I will find you If the ground should open up swallow you whole Deep into the darkness To a place forever cold I will dive right down Straight into the black I will steal starlight And that will guide us back I will find Be. open up and they call everybody home. And the streets are wild with glory and we're never more to roam. And the angels are singing and it's such a joyful noise. In that moment of redemption, I will listen for your voice. I will find gaan naar ons Spotlight-album toe. En daarvoor gaan we naar 1987 voor het debuutalbum van de Desert Rose Band. En dat album heet ook heel gebruikelijk Desert Rose Band. Heel creatief. Ehm, ze maken country en country rock, kan beter zeggen maakten want inmiddels bestaat de band al niet meer. Deze drie maand formatie uit Californië begon hun carrière in 1985 en in 1993 hingen ze de microfoons aan de wilgen. Maar toch hele leuke muziek, dus gaan we nu even stil stilstaan bij dat album. Je gaat eerst luisteren naar One Step Forward en daarna He Is Back en na Blue. Dit is het Nashville Spotlight Album. Help me up, help me down. Made me crazy, then you brought me around. Were my darkness and my light. Were my blindness and my sight. Were my shelter and my storm. Made me cold and you made me warm. You were my fever. step forward, we took two steps back. Now one step forward and two steps back. Nobody gets too far like that. One step forward and two steps back. This kind of dance can never last. One step forward and two steps back. Nobody gets too far like that. One step forward and two steps back. Dit is het Nashville Spotlight Album look at me You seem to think that I just can't see I was hoping he was out of your heart But he's still calling you Now he's back and I'm blue I forgot about yesterday those memories seem so took was just a whisper to start a flame burning anew. Now he's back and I'm Dat waren de twee eerste nummers van het album Desert Rose Band van de Desert Rose Band. En nu is het tijd geworden om weer even een act langs te laten komen... die kandidaat zijn om de maandartiest van februari te worden. Diamond Rio, dit is How Your Love Makes Me Feel. Met aan Moving On. En wij gaan natuurlijk ook door. Want ja, er staat nog zat op de playlist. Zoals de volgende plaat. Bug Owens en Lady Madonna. Natuurlijk die ken je van de Beatles. En daarna de Trailer Hippies en Peace to a Bite. Dit is de Nashville Maandartiest. Lady Madonna. Children at your feet. Wonders how you manage to make ends meet. finds the money when you pay the rent. Did you think that money was heaven sent?